en een voorspoedige start. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Meerdere Europese hoofdsteden zijn gewaarschuwd voor een mogelijke aanslag tussen kerst en oud nieuw. Dat zegt de Oostenrijkse politie. Die kreeg een waarschuwing van een bevriende veiligheidsdienst, maar welke is niet bekendgemaakt. Oostenrijk zegt alleen dat er namen zijn genoemd van mogelijke aanslagplegers. Of Amsterdam ook is gewaarschuwd is nog niet duidelijk. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is niet op de hoogte van het bericht uit Oostenrijk. In een druk winkelcentrum in Londen heeft een man met een groot mes paniek veroorzaakt. De verdachte van 20 is opgepakt. Hij had een machete bij zich van zo'n 60 centimeter lang. Mensen in het winkelcentrum renden weg uit angst voor een aanslag... maar vermoedelijk had de man ruzie met een andere man. De Verenigde Naties hopen dat de vredesgesprekken over Syrië op 25 januari kunnen beginnen in Genève in Zwitserland. Een speciale gezant van de VN zegt dat alle belangrijke oppositiegroepen en de regering Assad erbij zijn. Een van de doelen is dat er verkiezingen komen. De brandweer in Amsterdam pompt uit voorzorg 8 miljoen liter benzine uit een opslagtank. Dat gebeurt omdat het dak van het reservoir kapot is... en dat kan leiden tot een gevaarlijke situatie in het westelijk havengebied. Het overpompen duurt zeker tot morgenmiddag. Louis van Gaal stopt mogelijk als trainer van Manchester United. Zijn ploeg verloor vanmiddag voor de vierde keer op rij... en het leidt tot veel kritiek. Van Gaal wacht af of Manchester United nog achter hem staat. Hij zegt dat hij wellicht de eer aan zichzelf houdt. Van Gaal verwacht maandag nog wel bij de wedstrijd tegen Chelsea te zijn. Het weer, het waren de warmste kerstdagen ooit gemeten. In de beeld werd het bijna 14 graden. Vanavond en vannacht raakt het overal bewolkt, het blijft droog. Morgen ook bewolkt en opnieuw zacht, ongeveer 12 graden. Dit was het. En nu, de grootste kerst- en winterhits aller tijden.